Van de favorieten voor de eindzege eindigde Lance Armstrong op de vierde plaats, Alberto Contador op de zesde, Tyler Farrar op de zevende en Levi Leipheimer op de achtste plaats. Beste Nederlander was Niki Terpstra, hij werd zestiende. e Fabian Cancellara start morgen in de gele trui. De hoge babysterfte in Nederland wordt veroorzaakt door het systeem van verloskundige zorg. Dat zeggen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Omdat de communicatie tussen verloskundigen en gynaecologen te wensen overlaat... wordt een kwart van de risicozwangerschappen niet op tijd herkend. Bij een kwart van de bevallingen die als risicoloos waren beoordeeld... bleken de baby's achteraf toch bepaalde aandoeningen te hebben. Nederland scoort al jaren slecht op het punt van babysterfte. In ons land overlijden per jaar 1700 baby's rond de geboorte. Als de communicatie tussen verloskundige en gynaecoloog beter zou zijn... zou dat kunnen dalen tot 1150, zeggen de onderzoekers. Volgens hen moet de oorzaak gezocht worden in het systeem... en niet in de deskundigheid van de verloskundigen. De onderzoekers willen dat er gedurende de hele zwangerschap... een intensieve samenwerking komt tussen verloskundigen en gynaecologen. Duitsland heeft op het WK in Zuid-Afrika de halve finales gehaald. De Duitsers versloegen in Kaapstad Argentinië met 4-0. Klozen scoorde twee maal, Müller en Friedrich waren de andere doelpuntmakers. Duitsland speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Spanje en Paraguay. Die wordt vanavond gespeeld. Het weer. Vanavond nog enkele onweersbuien in het oosten en noordoosten. Verder bewolkt maar droog. Vannacht 14 graden en lokaal misbank. Morgen is het overal droog bij 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.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 Dat doen we al 20 jaar lang hier op CFM Zandvoort de 40 beste platen van geheel Europa. In deze 20e jaargang is dit alweer aflevering 26, vandaag 2 juli 2010. Deze week 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door eh, Adam Lambert, What Do You Want for Me? Gabriella Chill Me On A Mission en eh, Cascara met Dangerous... Alle drie hielden ze in totaal 15 weken vol in deze lijst. Ina met Amazing ging met 8 plaatsen het snelst van allemaal omhoog. En Rio met One Heart daalde het snelst, 10 plaatsen in totaal. B.O.B. Nothing On You met 17 weken alweer het langst genoteerd van allemaal. Nou, ik heb even in geschiedenisboeken van 2 juli komen we uit op 1949. Piet Velman presenteert de eerste hitparade op de Nederlandse radio. 1993, Job Cohen wordt staatssecretaris van Onderwijs in kabinet Lubbers 3. 1994, de Colombiaanse voetballer Andres Escobar wordt in Medellin doodgeschoten omdat hij tijdens het wereldkampioenschap voetbal in eigen goal had geschoten. En Colombia was daardoor uitgeschakeld. Gaan we terug naar het heden 2010.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 De ondertussen Brazilië al op 1-0 eh, is gekomen. Een vroege doelpunt dus eh, voor de Brazilianen. Wij gaan verder met de muziek van Europa. Die is in handen van eh, Kelly Rowland in dit geval. Vijf weken staat ze met Commander in de lijst van 20 naar die 15e plek toe.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 We used to be just like twins, so insane the same energy. Now the dead battery is to love about my thing. Now you're plain boring. I should know they are not gonna Cause you're hot and you're cold, you yes, and you know you. fight we up, we kiss we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Close your heart and your deze week de baseballs had en gehaald. Vier weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 19, deze week dus naar 13 toe. Daarvoor op 14 drie plaatsen winst in de vierde week voor Sean Mayer. Half of My Heart is die. En de plaats van Kelly Rowland Commando hoorden we ook nog. Van 20 eh, gaat zij omhoog naar 15. En de baseballs, dat brengt mij weer bij Sheryl eh, Crow. Want die eh, komt namelijk naar Nederland toe voor een concert. Op woensdag 20 oktober staat de Amerikaanse zangeres in de Amsterdamse Heineken Music Hall. Dat heeft concertorganisatie Mojo bekendgemaakt. Het concert dat staat in het teken van Crow's nieuwe cd Down 100 Miles from Memphis. En met haar eh, tiende album brengt de zangeres een eerbetoon aan haar muzikale jeugdhelden uit de jaren 60 en 70. Waaronder uh, Aretha Franklin en Curtis Manfield. 100 miles from Memphis ligt vanaf 16 juli alweer in de winkels. Terug naar de hits van vandaag. We gaan naar de nummer 12 van deze week. Die is handen van Kate Perry en heet California Girls.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 Kane en Kane Stap for a Minute staan 12 weken in de lijst, zakken van 10 naar 19. Mika KKS gaat van 22 naar 18 in zijn achtste week. En Kelly staat een week langer in de lijst en gaat ook een plekje hoger van 23 naar 17. Dance Nation Great Divide, 5 weken in de lijst van 21 naar 16. Kelly Rowland Commander, 5 weken in de lijst ook van 20 naar 15. John Mayer, Half of My Heart, staat nu 4 weken in de lijst, gaat van 17 naar 14. En van 19 naar 13 in de vierde week de baseballs Hot and Cold. Kay Perry, California Girls, hoorde hier voorbij komen, 7 weken in de lijst van 14 dus naar die 12e plek. En vier plaatsen verlies voor Christina Aguilera, Not Myself Tonight, staat 11 weken in de lijst, een zak van 7 naar 11. En nummer 10, de dame die vijf plaatsen winst pakt, is eh, Aura Diano. I Will Love You Monday. something wrong. I Will Love You Monday, Auro Diana. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies ZFM, Westkust, weerbericht. En die moeten we dan hebben, het Westkust weerbericht. Op deze vrijdag vrij zonnig eh, weer de hele dag al. De temperatuur die stijgt eh, snel naar tropische waarden van rond de 30 graden. Overwegend matig windje uit het zuiden en in de loop van de middag draait deze naar het eh, westen temperatuur zal dan wel iets gaan dalen naar aangenamere waarden. Kans op lokale donderbui die is klein, maar niet heel uitgesloten. Vanavond en de komende nacht is het weer wisselend bewolkt. Het blijft overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen schijnt weer geregeld de zon. Er zijn dan ook wolkenvelden. Met name in de middag komt het tot een enkele bui. En kan het ook nog zelfs tot eh, onweer gaan komen. Wind wijkt uit noordwesten en zwakt op matig van kracht. De temperatuur stijgt morgen naar 14 graden op het strand en 27 graden in de rest van onze regio. Zaterdagavond, zondagnacht is weer wisselend bewolkt, maar droog. Lokaal ontstaat mist en koelt af naar een graadje of 14. Zondag weer veel zonneschijn en blijft weer de hele dag droog. En de wind waait dan uit zuidwesten over land meest matig, aan zee zelfs krachtig. De temperatuur stijgt zondag weer naar een maximale 24 graden. In de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan 15 graden. Wij gaan verder met de lijsten van Europa. Komen dan op de nummer 9. En die is in handen van Sherlock Hall en Will I Am.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 Dat in zijn twaalfde week Stromae, Alora dans. En daarvoor dus de plaats van Sheryl en Will I Am, The Three Word. Zometeen gaan we even kijken hoe deze plaat het trouwens eh, gedaan heeft in de Nederlands top 40 deze week. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 6 klaarstaan in handen van Timbaland en Justin Timberlake, Carry Out. give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, super size. Hold on, you got to. They turn over the I check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you hear me out. Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, give my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or uh, turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Uh, take my order cause your body like a carry And let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you cut me out. Uh, turn me on. Now, baby, don't you, baby, don't you cut me out. What's your name? Push your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you? Turn me out. Turn me on, my baby, don't you? Turn me out. Take my cause your body like a And let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you let me out Turn me on, my baby, don't you let me out Take my order cause your body like a Let me walk into your body till you hear me out Turn me on, my baby, don't you let me out Turn me on, my baby, don't you let me out Take my order cause your body like a And let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you let me out Turn me on, my baby, don't you let me out Sinclair, the lovely Sahara. That's right. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. to the type of suit me. That means done by her natural beauty.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 We gaan even kijken naar de enige echte Nederlandse top 40. De enige echte 40. top Daar in totaal vijf nieuwe binnenkomen. Jan Smit terug in de tijd op 39. Billionaires van uh, Travis en Bruno Mars op 37. Eh, Brommond van Tim Berg op 33. Holman van Direct op 29. En Rock to Uranus van de Venga Boys op 24. Top 10 van Nederlands stop top 40 op 10. Hazel Sister van Train. Heartbreak Warfare John Mayer zak van 7 naar 9. Schouder aan schouder Guus Meeuwis Marco Borsato zakken van 6 naar 8. Clap Your Hands van Sia gaan omhoog van 8 naar 7. Waka Waka This Time for Africa gaat van 9 naar 6. Alejandro van Lady Gaga die eh, wisselt van stuivertje met de Waving Flag van Kaneen van 5 naar 4 en van 4 naar 5. De California Girls Kate Perry blijven staan op 3 en ook bovenin is een wisselplaats gevonden. Alora Dance is van die hoogste tree af en zakt naar de tweede plek. En vorige week nog op 2 en nu op 1 We Know Speak Americano. Jolanda Be Cool en D-Cup. Dat dus de top 3, of de top 10 in ieder geval van de Nederlandse top 40. De top 3 van de Euro Breakdown, die begint met de Waving Flag van Kneen. it surrounds us.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 nummer 2 van deze week in handen van Lady Gaga. Alejandro staat 9 weken in de lijst en gaat van 3 naar 2. Kane met zijn Waving Flag staat nu 6 weken in de lijst en gaat van 38 naar 3 toe. En we hadden deze week twee zittenblijvers. Eentje hadden we op nummer 5, Bob Sinclair en Sahara I Wanna. En die andere die hebben we boven in de lijst van Europa. Hij is namelijk in handen van Shakira. Waka Waka staat 8 weken in de lijst en deze week nog steeds bovenaan.